Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Senaat is D66 Tweede Kamerlid Pia Dijkstra begonnen... met het beantwoorden van vragen over haar initiatiefwet voor donorregistratie. Die wet houdt in dat mensen die niet aangeven of ze orgaandonor willen worden... toch als donor worden geregistreerd. Dijkstra wist de wet in 2016 met de kleinst mogelijke meerderheid... door de Tweede Kamer te loodsen. Het ziet er naar uit dat de stemming ook in de Eerste Kamer heel spannend wordt. Veel fracties zijn intern verdeeld over het voorstel. De NAM keert voorlopig geen winst meer uit aan de twee aandeelhouders Shell en ExxonMobil. In 2016 keerde de NAM aan de twee bedrijven nog 500 miljoen euro uit. De NAM heeft nu een extra buffer om schadevergoeding uit te keren aan gedupeerden van de aardbevingen in Groningen. Dit weekende ontstond ophef toen bekend werd dat Shell juridische maatregelen had genomen om niet langer op te draaien voor schulden van de NAM. Bij een brand in IJsselstein, in enkele opslagloodsen, zijn tientallen boten verwoest. De zwarte rookwolken waren kilometers ver te zien. Slachtoffers zijn er niet. Enkele mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Ooggetuigen zeggen tegen RTV Utrecht dat de brand ontstond bij de plaatsing van zonnepanelen. Tien westerse toeristen, onder wie een Nederlander, die vastzitten wegens pornografisch dansen in Cambodja, zouden het land uitgezet moeten worden. Dat vindt hun Cambodjaanse advocaat. Een verzoek daartoe is afgewezen door justitie. Volgens de advocaat is er nog geen aanklacht en weet hij niet in welke omstandigheden de toeristen vastzitten. In een oplichtingszaak heeft de Fiat in Arnhem tien mensen opgepakt. Ze zouden zich hebben voorgedaan als medewerkers van de Belastingdienst... en 170 ondernemers onder druk hebben gezet... om boetes en belastingsschulden te betalen. De Fiat zegt dat de ondernemers in totaal voor 2,2 miljoen euro zijn opgelicht. Het weer vanavond meer bewolking, vannacht regen, morgen eerst regenachtig, in de loop van de dag opklaringen, maar later ook een winterse bui.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 Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam heb je een kwartier vertraging tussen Barneveld en Eembrugge. 40 minuten oponthoud maar liefst op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Harmelen. 20 minuten tijdverlies op de A20 bij Rotterdam van Hoek van Holland naar Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk.